Orleans, a house in New Orleans. They call the rising sun. children de oude hippies onder ons. Jawel, <laughs> een prachtige van. Tenmos, The House of the Rising Sun. Ja, op heel wat feestjes werd dat gespeeld en iedereen kon het meezingen. Tijdens het eh, drinken van rosé en het opsteken van een joint met Marokkaanse hash. Nou ja, dat soort gedoe dus. En hasholie, hmm. <laughs> ongelooflijk. Het stonk de tent wel uit, dat wel. Hey, goedemorgen, welkom bij de show. Welkom bij een nieuwe aflevering van eh, de zondagmorgen van ZVL. Tot 12 uur ga ik je oren vertroetelen met prachtige muziek en misschien ook nog een paar zinvolle opmerkingen. ZVL! Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Maar vooral dus heel veel lekkere muziek, ook Franse muziek. neige sur le lac majeur. Les oiseaux lire s'entendent Et le pauvre vin italien. habillé de paille pour rien. Des enfants crient de bonheur et bombardement. C'est de leur âge et de leur temps. J'ai tout oublié tu bon. je suis le lac majeur. Je sur le lac majeur. terwijl wij hier zitten te genieten van geweldige koffie hier bij ZVL... hoor jij toch maar mooi even Barbara Streisand en Woman in Love natuurlijk. En Mort Schumann met eh, Le Lac Majeur. Een one-hit wonder heet dat dan, maar hoe heet dat dan in het Frans? Hm. Heb ik dan weer even niet paraat, heb je dat weer. Eh, maar wel een prachtig nummer. Een grote hit in 1973. En eh, ja, toen was Franse muziek nog heel gebruikelijk. Tegenwoordig horen we niet zoveel Franse muziek meer, helaas, pindakaas. En daarom draaien we toch in de show hier bij ZVL regelmatig een Frans nummer. Speciaal om jouw oren te vertroetelen. Over een kwartiertje ongeveer gaan we praten over eh, MS Research. Dat gaat over multiple sclerose, een hele nare ziekte. En daar wordt veel onderzoek naar gedaan. En feitelijk hebben ze je hulp nodig. Waarom en hoe, dat hoor je straks hier in de show, hier bij ZVL. Vanaf de dag dat jij er was. Eindeloos in mijn armen, samen in, in het gras. Alles is vergeten, maar plaats voor jou en mij wat ik zocht ben. als je slaapt. Jij blijft naar me kijken, verliest mij niet, niet uit het oog. expecting you. I keep wishing I could close my heart, lock you out, and say this is the end. But I know how much I love you. alweer zo'n 75 jaar geleden dat dit nummer werd gemaakt door Doris D. Zo lang geleden alweer allemachtig. Je hoorde toch maar mooi eventjes. Every now and then. Doris D dus. Nee, nee, nee, er is geen bal op tv. <laughs> Geweldig. Als je dat nummer kent van Doe maar. Hè. En als je dat niet kent, ja, dan moet je toch eens even naar YouTube gaan en luisteren. Verder hoorde je Gladys Grace met haar mooiste hit, vind ik persoonlijk, Als je slaapt. En het was eh, gemaakt voordat ze iets misdeed, zal ik maar zeggen, in de supermarkt. Maar ja, moeten we het daar nog over hebben? Ze heeft zich toch al gerehabiliteerd of niet? Hmm, denk het wel. marche seul le long des rues nous allions avant. À chaque pas, je me souviens comme on s'aimait auparavant. Comment pouvoir t'oublier Il y a toujours un quoi qui me tu restes la vie de ma vie. Oh, oh, oh, oh, Quand l'ombre vient, mon pas m'entraîne, l'on allait danser le soir. Je me revois là, t'embrassant et serrant fort tous mes espoirs. Comment pouvoir t'oublier Il y a toujours un quoi qu'il ainsi, tu restes la vie de ma vie. Oh oh oh Oh, oh, oh, ma vie. Oh, oh, oh, Je n'aimerai personne d'autre. Je ne t'oublierai pas pour une autre. Tu restes la vie de ma vie. Je n'aimerai personne. time dachten we bij onszelf, weet je wat, we gaan een paar mensen eh, een beetje wakker maken met wat eh, mooie rockmuziek van de baby's. I'm Falling. En uh, Eddie Mitchell hoorde je ervoor met uh, Toujours qui me rappelle. Of zoiets. <laughs> ja, de kennis weten dat mijn Frans beroerd is, dus dan... kan ik dat maar beter niet uitspreken. Maar probeer het dan toch weer op deze zondagmorgen. In een overmoedige bui na vier bakken koffie. Want dan durf ik dat wel hoor. Hmm. Tijd voor ons eerste onderwerp. Vandaag hebben we een belangrijk item over Stichting MS Research. Daarover spreken we met Kirsten Heutink. Welkom en fijn dat je hier bent, Kirsten, om meer te spreken over Stichting MS Research. Voor de luisteraars die misschien niet bekend zijn met jullie werk, wat is Stichting MS Research precies en wat doen jullie? Dankjewel. Stichting MS Research is een Nederlandse stichting die zich inzet voor het financieren en stimuleren van wetenschappelijk onderzoek naar MS. MS staat voor multiple sclerose. Dat is een chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel die kan leiden tot ernstige beperkingen. Ons doel is het vinden van de exacte oorzaak van MS, behandelingen ontwikkelen en verbeteren en MS stoppen en uiteindelijk genezen. MS is dus een complexe en ingrijpende ziekte. Kun je kort uitleggen wat MS is en wat de oorzaken zijn? MS is een ziekte van het immuunsysteem, waarbij immuuncellen de beschermende en isolerende laag rondom zenuwbanen aanvalt. Die laag heet myeline. En dat leidt tot schade en ontstekingen in de hersenen en het ruggenmerg. En dat zorgt weer voor van allerlei verschillende symptomen. De exacte oorzaak van MS is nog niet bekend, maar we weten wel dat er veel verschillende factoren zijn die een rol spelen, zowel erfelijke factoren als omgevingsfactoren. Met welke symptomen krijgen mensen met MS te maken? Nou, MS is een hele complexe ziekte en die verloopt bij iedereen anders. En iedereen heeft ook andere symptomen. En de symptomen zijn heel erg divers. Dus dat kan problemen met lopen zijn, evenwicht, maar ook blaas- en darmproblemen komen vaak voor. En ook onzichtbare symptomen zoals vermoeidheid en cognitieve problemen, concentratie, het verwerken van informatie kunnen lastig zijn voor mensen met MS. Maar niet iedereen heeft dus dezelfde symptomen. Dat klinkt echt zwaar. Hoe speelt wetenschappelijk onderzoek een rol in het verbeteren van het leven van mensen met MS? Onderzoek is heel erg belangrijk om MS te begrijpen, de oorzaken te vinden en nieuwe behandelingen. Een mooi voorbeeld is het onderzoek van Tim van Mierlo en Melissa Schepers. Zij hebben in het laboratorium een stof gevonden die de myeline laag die beschermende laag rondom de zenuwen kan herstellen en ook de zenuwen veerkrachtiger maakt. En dat is veelbelovend, met name voor mensen met een progressieve vorm van MS. Zou deze stof misschien wel in de toekomst een nieuwe behandeling kunnen zijn die de schade herstelt? Wat zijn volgens jou de grootste uitdagingen die onderzoekers zoals dokter Van Mierlo tegenkomen? Een van de grootste uitdagingen is de complexiteit van MS. MS verloopt bij iedereen anders. Dat betekent dat er niet één behandeling is die effectief is voor alle mensen met MS. Ook zijn er meerdere verschillende oorzaken, dus moeten onderzoekers zich niet op één oorzaak richten, maar juist een heel scala aan oorzaken. En dat maakt het complex en ingewikkeld. Een andere grote uitdaging is het vinden van voldoende financiering voor langdurig onderzoek. Dat is heel lastig, want het vinden van doorbraken Daarvoor is tijd nodig en geld. Onderzoek vraagt om een lange adem. Ik las in een informatiefolder van jullie over Monique, een jonge vrouw met MS. Hoe betrekken jullie patiënten bij jullie werk? Patiënten, mensen met MS zijn heel belangrijk voor ons werk. Allereerst geven ze MS een gezicht en ze creëren ook meer bewustzijn. Monique, als je haar ziet, zie je een sprankelende jonge vrouw. Veel mensen zien niet dat ze MS heeft en dat ze heel veel beperkingen in haar ziekte heeft. Dus dat is ongelooflijk belangrijk. Daarnaast zijn zij de ervaringsdeskundigen en weten wat belangrijk is in het onderzoek en helpen ons ook om de juiste onderzoeken te financieren en mogelijk te maken. Wat kunnen mensen doen om jullie werk te ondersteunen naast doneren? Mensen kunnen meedoen aan onze fondsenwervende evenementen of zelf een actie eh, starten. Maar ze kunnen ook informatie delen en meer bewustzijn creëren. En alles helpt mee om de toekomst voor mensen met MS een stukje beter te maken. Tot slot, als luisteraars meer willen weten of willen bijdragen, hoe kunnen ze dat doen? Ze kunnen naar onze website gaan www.msresearch.nl. Daar vinden ze persoonlijke verhalen van mensen met MS. Daar kunnen ze alles lezen over het belangrijke wetenschappelijke onderzoek. En ze kunnen dit onderzoek steunen met een donatie. Dankjewel, Kirsten, voor dit informatieve gesprek. Nog heel veel succes met het voortzetten van dit belangrijke werk. Dankjewel. Het was fijn hier te zijn. Omdat het zo belangrijk is, noem ik nogmaals de website www.msresearch.nl.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 nou, eigenlijk wel wat zenmomenten beleven. Zoals eh, nu met eh, Kelly Clarkson. A moment like this. Nou, daar word je helemaal zen van. En een mooie klassieker van de Walker Brothers hoorde je ervoor met No Regrets. Ehm, heb ik je al verteld over onze website? Ja, hè? doe ik iedere week en vandaag ook weer even. Ga naar onze website, want eh, via onze agenda kun je zien wat er vandaag allemaal te beleven valt. En er is een hoop te doen. Ik ga het even niet voorlezen. Er is te veel. Ga maar eens kijken. Omroepzvl.nl agenda. En eh, daar vind je alle activiteiten van de komende weken. Dat is hartstikke interessant. Leuk, want er gebeurt veel in ons eigen Sales Vlaanderen. Dus, het loopt ook alweer aardig tegen 11 uur. Na 11 uur trouwens, over een kwartiertje. Dan gaan we eh, wat meer tempo maken. Iets meer herrie. Want dan zijn we ervan overtuigd dat iedereen wel een beetje uit bed is. En eh, we hebben dan een leuke reportage van Jeroen van Gent. Wat daarin zit in die reportage, dat hoor je straks. Na 11 uur. Soms raak ik verdwaald. Lijkt het leven een weg zonder eind en het doel blijft nog lang onbekend. Maar die twijfel en spijt gaat vanzelf wel weer weg. Ik wil de tijd om te groeien, om te zijn wie ik eigenlijk ben. Maar alles heeft nut, ik weet het, elke stap die ik zet. Elke fout die ik maak en elk succes. Het is goed, het is allemaal goed Ik heb mensen gekwetst, maar nooit expres. Nee, ik ben ook maar een mens. Ik heb talenten verkwist. Ik heb dingen gezegd zonder enig gevoel. Soms ben ik iets te gestrest. Maar alles heeft nut, ik weet het. Elke stap die ik zet, elke fout die ik maak het is goed, het is allemaal goed. zal vallen en weer opstaan. Ik heb geen idee waar dit heen gaat, maar ik weet waar ik vandaan kom. En dat ik nog vaak zal vallen en weer opstaan. Het is goed ZVL. Oh, she may be weary. And them young girls, they sure get weary wearing that same old raggedy dress, yeah. But when they get weary, try a little tenderness. Tell you you might not believe it, but you know she's waiting just anticipating things that you'll never, never, never possess. Yeah. But all the time she's without it, go to her and try a little tenderness. this one thing it's not just sentimental, yeah. She has her grief and care, but her words are so soft and gentle, yeah. Make. grote fans van Otis Redding kennen dit nummer natuurlijk wel. Try Little Tenderness uit een hele reeks prachtige hits uit de jaren 60. van een aantal grote beroemde slijpers en gospels natuurlijk. Ja, niet vandaag een gospel, maar eh, zo regelmatig draaien we in de show Amen. Weet je nog? Ja, ook wel weer gezellig. En ervoor hoorde je Nielsen met Het is goed. Zo is het. Ja, en we houden het goed hier bij eh, ZVL inclusief de koffie en de mini roze koeken. Ja, ze zijn er weer. Ze komen om een paar weken terug hier zo. Eh, gewoon omdat ze ze ontzettend lekker vinden. De mooiste muziek hoor je hier bij ZVL. Dus ook vandaag op deze zondag. En eigenlijk alle dagen. Mooie muziek van Billy Idol. Eyes Without a Face. Goedemorgen. bijzondere verschijning. Dat was het eh, hoogblond en eh, een man met veel karakter en toch wel scherpe muziek. Je de Eyes Without a Face van Billy Idol. Om je een beetje lekker wakker te schudden. Aan het einde van het eerste uur van de show. Ik ga er even van tussen, even pauzeren. En daarna ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de show. Iets meer tempo. En eh, een paar leuke dingen om met je te bespreken. Waaronder een reportage van Jeroen van Gent. Tot sluit van dit uur. Crash, boom, bang. Er wordt niet met deuren gesmeten, maar er wordt genoten van Roxette.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 That's the call, that's the game, and the pain stays the same. I'm walking down this empty road to nowhere. I pass by the house told me not to mess with sorrow. you